Clemens Peters met het NOS Journaal. In het Brabantse dorp Uitwijk is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Alle 80.000 kuikens worden gedood. In de buurt van het bedrijf liggen nog vier andere pluimveebedrijven. En die worden de komende tijd extra in de gaten gehouden. In een straal van 10 kilometer mogen geen eieren en kippen vervoerd worden. Het aantal gevallen van vogelgriep in Nederland neemt snel toe. Ondanks de landelijke ophokplicht die sinds half oktober geldt. Ook IJsland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land is er niet mee eens dat Israël mee mag doen vanwege de oorlog in Gaza. Om die reden trokken ook Nederland, Spanje, Ierland en Slovenië zich al terug. De publieke omroep van IJsland zegt dat er de komende editie geen vreugde en vrede zal zijn door de deelname van Israël. Het Songfestival is komend jaar in Oostenrijk. De PC-hoofdprijs voor beschouwend proza gaat dit jaar naar Anja Meulenbelt. Het oeuvre van de 80-jarige activisten en feministen beslaat uit ruim 50 boeken. Vele artikelen, lezingen, toespraken, interviews, pamfletten en commentaren. Haar autobiografische boek De Schaamte voorbij uit 1976 was haar doorbraak... en maakte haar tot een kopstuk van de tweede feministische golf. Twee meisjes van 14 en 16 hebben leren taakstraffen gekregen... voor acht pogingen tot brandstichting in Alkmaar. Ook moeten ze verplicht een behandeling ondergaan. De twee stichten in augustus vorig jaar op één dag brand op meerdere plekken. Een kledingwinkel brandde volledig uit... en omliggende panden raakten zwaar beschadigd. Volgens hun advocaat deden de meisjes het uit verveling. De twee moeten samen een schadevergoeding van 130.000 euro betalen. En ze mogen ook geen contact meer met elkaar hebben. Het weer vanavond opklaringen en vannacht kan nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen start grijs, later kan de zon af en toe schijnen. Het wordt dan 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.